In die brief erkent pensioenfonds ABP namens de minister van Defensie... dat een militair in Afghanistan blootgesteld was aan toxische stoffen en gassen. De militair om wie het gaat leidt aan leukemie. De jurist bracht vorige week al naar buiten dat tientallen militairen ernstige klachten hadden door burnpits. Daarin werd afval en medisch materiaal verbrand omdat de verbrandingsoven op de basis defect was. Minister Beideveld zei toen dat zij geen officiële meldingen kende. Vier van de zestieners die deze week werden aangehouden voor betrokkenheid bij een ernstige mishandeling in Spijkenisse zijn vrijgelaten. De twee andere verdachten blijven voorlopig vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. Het slachtoffer van de groepsmishandeling, een jongen van 14... werd vorige week vrijdagavond in elkaar geslagen door leeftijdgenoten. Hij liep een gebroken neus, een scheur in zijn oor en blauwe plekken op. De twee verdachten die vast blijven zitten... hadden volgens de rechtercommissaris het grootste aandeel in het geweld. De andere vier zijn vrij, maar blijven wel verdachten. President Trumps campagneadviseur Roger Stone... die vanochtend was opgepakt door de FBI... is na verhoor weer vrijgelaten. Wel zijn hem reisbeperkingen opgelegd. Volgens het team van speciaal aanklager Maller heeft Stone valse verklaringen afgelegd in het onderzoek naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zou ook hebben gelogen tegen een commissie van het Huis van Afgevaardigden over contacten met de niet nader genoemde organisatie, waarvan wordt uitgegaan dat het Wikileaks is. Stone spreekt alle beschuldigingen tegen en noemt zijn arrestatie politiek gemotiveerd. Het weer in het noordoosten is het op diverse plaatsen spekglad door ijzel. Daarvoor geldt code oranje. De komende uren loopt de temperatuur op tot boven het vriespunt... en zal de ijzel geleidelijk verdwijnen.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 Morgen is de taxi om 7 uur op weg naar een nieuw avontuur. Met het vliegtuig vanaf Schiphol, daar gieten wij ons vast. Alle de beste klant. Koude cerveza in elke hand. Het is hier beter 106.9 ZFN ook op internet.